U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen uw lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich daar. inside. geloof en een Heer zijn geroepen. Tot één hoop, tot uw eer, Heer, geen vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één. Wij beleiden één geloof en één Heer zijn geroepen. Tot één hoop, tot uw eer, Heer, geen vrede die ons samenbindt. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde.